Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. In de zaak Wilders heeft Moskovic de getuige Bertus Hendricks beschuldigd van eet. Hendricks was gastheer van het beruchte etentje, maar zowel Tom Schalke, een van de rechters die opdracht gaf tot vervolging van Wilders, als Arabist Hans Jansen, die juist was opgeroepen als getuigendeskundige in de rechtszaak, aanzaten. Op de zitting zei Hendricks dat Jansen was uitgenodigd om te discussiëren over de islam en de islamisering. Advocaat Moscovic hield hem daarna een krantencitaat van Hendricks voor... waarin hij eerder zou hebben gezegd dat Jansen was uitgenodigd... omdat hij getuigendeskundige was in de zaak Wilders. Volgens Moscovic komt dat neer op mijn eet. De rechtbank moet nog beslissen of daarover een procesverbaal wordt opgemaakt. Het risico van kindermisbruik krijgt bij de kinderopvang te weinig aandacht. Dat zegt de commissie Gunning, die de grote zedenzaak in Amsterdam heeft onderzocht. Volgens de commissie is het een gemiste kans dat de meldingen over hoofdverdachte Robert M. niet hebben geleid tot een strafrechtelijk onderzoek. De commissie wil dat er altijd twee begeleiders op een groep zijn en ook moeten de medewerkers beter worden gescreend en hoger zijn opgeleid. In België is grote ophef ontstaan na een interview met oud-bisschop van Geluwe. Die bekende op tv dat hij nog een tweede neefje heeft misbruikt. Maar dat dat niet veel voorstelde. Het was geen brute seks, zei van Geluwe. Zijn opvolger, bisschop de Kezel, zegt verbijsterd en bedroefd te zijn over de uitspraken. Een basisschool in Heemskerk, die gisteren en vandaag na bedreigingen gesloten was, gaat maandag weer open. Schoolleiding had zelf besloten de deuren te sluiten na een paar e-mails die als bedreigend werden ervaren, ondanks dat de politie zei dat sluiting niet nodig was.